belangrijkste vergaderpunt is de aanwezigheid van Russische troepen... in delen van Oekraïne. In het zuiden van Syrië zijn 43 VN-militairen gevangen genomen door opstandelingen. 81 andere blauwhelmen moeten op hun basis blijven. De VN probeert de vredesmilitairen vrij te krijgen. De blauwhelmen werden opgepakt tijdens gevechten tussen het Syrische leger en rebellen. Die voeren al dagen strijd op de Golanhoogvlakte in het grensgebied met Israël. Amsterdam wil uitgeprocedeerde asielzoekers gaan opvangen, maar alleen als andere steden dat ook gaan doen. Dat heeft de burgemeester Van der Laan gezegd. Hij denkt aan een voorziening zoals die nu al bestaat voor daklozen. Andere steden moeten meedoen omdat volgens Van der Laan anders alle asielzoekers naar Amsterdam komen. Zorgorganisatie Carinova stopt helemaal met het aanbieden van thuiszorg. Daardoor is onzeker of zo'n 3000 mensen in de omgeving van Zwolle en Deventer ook volgend jaar nog hulp krijgen. Gisteravond werd al bekend dat zo'n 1000 medewerkers van Carinova hun baan zullen verliezen. In een ziekenhuis in Amstelveen is Ad van der Gein overleden. Hij was de muzikale leider, componist en pianist van het cocktailtrio. Deze groep had in de jaren 50, 60 en 70 veel succes met liedjes als Kangaroo-eiland, Hup Hup Hup en Badje 4. Van der Geijn was de afgelopen weken nog te zien in het programma Krasse Knarren van Omroep Max. Ad van der Geijn was 92 jaar. Het weer, soms regen of motregen. In het noordoosten en zuidwesten kan de zon af en toe schijnen. Morgen zon, maar ook kans op een bui. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Zaterdag veel bewolking en enige tijd regen. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files van 4 kilometer en langer op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... voor Muiden 5 kilometer, de A2 van Utrecht naar Den Bosch... voor het Everdingen 6, voor knooppunt Del 4 kilometer... en voor Zaltbommel 4... Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Badhoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein 5 kilometer. De A9 van Alkmaar naar Amstelveen is dicht bij de Wijkertunnel. Daar is een auto met aanhanger geschaard. Het duurt wel even om dat die aanhanger weer weg te krijgen. Dat duurt waarschijnlijk tot 7 uur. Het verkeer van Alkmaar naar Amstelveen kan omrijden via de A22 door de Velsertunnel... Op de A13 Rotterdam richting Den Haag staat voor Delft 4 kilometer file.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra. se a dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se a dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.